You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it, but baby. for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. baby, I'd get down on my knees for you. If you would only love me like you used to do, yeah. We had a love, a love, a love you don't find every day. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En dat waren de Righteous Brothers met een You've Lost That Loving Feeling uit 1965. Welkom, welkom bij de late avond. Het is 9 eh, maart en net 11 uur geweest. En we gaan het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Met straks in de uitzending kunstenaar Carine Hoijkaas over de tentoonstelling Pampus opnieuw bekeken. En dan hebben Ella de Munnik een beetje later in de show verteld over de week van de hoogbegaafdheid. En Mandy Marketing van Stichting Campus Nederland over educatieve programma's voor talentontwikkeling in het onderwijs. Dat alles eh, tot middernacht hier in de late avond speciaal voor jou. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Dit is eh, Roger Whittaker met Hawaii uit 1971. Something's going wrong with the singer and the song. And the music isn't gentle anymore. There's a mist across the moon, and the sun's too hot at noon, and the house is dark behind the broken door. Where the flowers used to grow, where the leaves are hanging low, and a constant shadow lies across the floor. There's a strange and empty sky where the wild birds used to fly and I never tasted bitter rain before. And will the grass be gone from underneath the sky? Will the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land and the sea fill up with sand? Will the last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why? Someone's lost the plan for the brotherhood of man, and no one's trying to find it anymore. And the winds become a sigh for those who hate and those who die, and the waves are black and slow along the shore. And will the grass be gone from underneath the sky? Will the golden flower wither soon and die? Will the fire burn out the land? Will the sea fill up with sand? Will the last word ever spoken be why? Will the last word ever spoken be why, why, why? Will the last word ever spoken be why? Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot met zondag 29 maart aanstaande houdt Kunstwerkt de tentoonstelling Pampus opnieuw bekeken. Met werk van zes kunstenaars. Carine Hoijkaars spreekt eh, straks met Herman de Bruin. En dat doen ze na Roche Voisin met On the Outside uit 1991. She was a woman, troubled like a river. trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside the castle, nights all around her, and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside. And every time I try to swim across, I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, I thought I'd fall on the outside. with a smile that keeps me so warm inside. But still I hide on the outside. She was a woman farther than forever, nearer not together, but I only wish I was back in time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I'd find myself on the outside. praten over een expositie bij kunstwerk en die heet Pampus. En Karin Hoijkaas is in de studio om daarvan alles over te vertellen. Karin, welkom. Dankjewel. Ja, Pampus, dat kan ook wat negatief klinken als je voor Pampus ligt, toch? Precies, maar het eilandje Pampus, wat in het IJmeer ligt, daar lag je vroeger inderdaad letterlijk voor Pampus met je schip. Mhm. Om te wachten totdat je de haven van eh, Amsterdam eh, binnen mocht ja, varen. Met hoog en laag water en met de wind te maken en zo. Hè? Ja, en de centjes ook. Ja, en dan maken jullie een tentoonstelling Pampus. Ja. Eh, hoe, wat is de connectie met dat prachtige eiland voor Amsterdam? De connectie is dat in de jaren 60 de heer Klopma een idee had, want hij lag voor Pampus met zijn schip. In de jaren 60 waren er allemaal plannen voor uitbreidingssteden, uh, gebieden eh, eh, in het hele land, waaronder ook Amsterdam. Is nog niet veranderd. Dat is nog steeds niet veranderd. Nee, nee als ik uh, Jette mag geloven, dan krijgen we er nog tien tussen. Precies, precies. En, hoe is het verder gegaan met die geschiedenis daar? Ja, die geschiedenis die is dus, uh, dus die klopt maar, is een architect die werkte bij Van den Broek en Bakema. Mhm. En hij ehm, was dus daar en toen dacht hij, wat nou als ik Amsterdam verbind met Almere? Almere bestond nog niet. Het was een weiland, was net opgespoten, was net klaar. Maar was net, Die polder was net ontwikkeld. Precies. Ja, En hij heeft daar toen eh, met zijn bazen over gehad: van zullen we niet eens kijken of we een plan kunnen bedenken om 350.000 mensen te huisvesten eh, in de gemeente Amsterdam. En omdat het water eigenlijk geen gemeentegrond is, zou dat dan in principe ook gewoon kunnen. Nou, zo'n plan moet uitgevoerd worden in tekening. En daardoor eh, ehm, is mijn vader gevraagd om eens een tekening te gaan maken van hoe zo'n zo'n stad er dan uit zou zien. Want die werkte bij dat architectenbureau. Mijn vader werkte ook bij dat architectenbureau en was vooral de visualisator van de plannen. Maar ja, dan heet de tentoonstelling Pampus. Hoe ligt die connectie dan eh, met dat nou, plan toen en Pampus nu? Nou, die, de connectie is er dus eigenlijk niet. Het grappige is, is dat ik dus eh, een tentoonstelling wilde maken over mijn vader mhm. als visualisator, als tekenaar van Van der Broek en Bakema. En een van die tekeningen is 9 meter lang. Zo. Dus dat geeft een soort van. Dat is, een enorm indrukwekkend eh, meesterwerk, zeg maar. En ik wilde heel graag die tentoonstelling maken, eigenlijk in het nieuwe instituut in Rotterdam. Die hadden daar ook wel oren Over naar. Over architectuur, hè? Precies. Ja. Eh, maar dat zou dan pas veel later kunnen. Mijn vader is eh, binnenkort 87, eh, dus ik wilde eigenlijk niet wachten. En ik ben lid van Kunstwerkt. Ja. En toen dacht ik, waarom stuur ik niet een, een, een voorstel voor een tentoonstelling in... om dan daar een tentoonstelling te maken de tekeningen van mijn vader zijn daar. En ik heb dus vijf kunstenaars en ikzelf, dus zes, mhm. gevraagd om te reageren op zijn tekeningen. Oké. Ja, dus Niet als architect, maar als kunstenaar. Als kunstenaar. Maar het heeft dus een connectie met elkaar gekregen door die kunstenaars. Precies. ja. ja. ja. En die 9 meter kan je er wel kwijt bij kunstwerk? Ja, hij, hij hangt. Hij hangt. Hij hangt. Ja. En is dat duidelijk, eh, is dat nou kunst of is dat nou gewoon een tekening die eh, de toekomst had van een nieuwe stad? Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Want het is natuurlijk een, een, een schets om, om iets te laten zien in Amsterdam toen in de jaren zestig. Aan de gemeenteraad en aan de mensen. Ehm, dat je ook een beetje buiten de lijntjes kunt kleuren. Eh, om na te denken over grote toekomstplannen. Mhm. Ehm, niet dat altijd alles gebouwd moet worden, maar dat je dus ja, de tekening als kunst niet, maar de tekenaar als kunstenaar wel. En als mensen ernaar willen kijken, ze toch over kijken hebben, dan kan dat tot eind maart, hè? Ja, tot 29, maart. Dan eh, is uh, de finissage. Ja, mensen die daar naartoe willen, ze bij kunstwerk.nl even kijken. De Ja, en ze kunnen, eh, het is van donderdag tot en met zondag open, van 1 mhm. tot 5. Ehm, dus ze zijn ja, van harte welkom. En hou die lezingen van Frans Hoijkaas in de gaten, want die weet er alles van en die kan er alles over vertellen op een boeiende manier. Zeker. Denk ik. Ja. Dankjewel eh, voor dit gesprek, Carine Hoijkaas, over de tentoonstelling in kunstwerk Pampus. En we hebben nu gehoord wat Pampus precies betekent in deze tentoonstelling. Dankjewel. prends roses too. Wonderful World, Katie Melua. En daarvoor een beetje apart nummer, uh, To Have van eh, Ingrid, een uh, Franstalig nummer. Van 7 tot met 15 maart vindt dit jaar opnieuw de Week van de Hoge Begaafdheid plaats. Daarover straks meer na Michael Bublé met This Love of Mine in 2016. the out of sight. It's lonesome through the day, but oh, the night I cry my heart out. it's bound to break. Since nothing matters, let it break. I ask the sun and the moon the stars that shine. What's to become of it? This love of mine. I ask the sun and the moon, the stars that shine. What's to become of it? This love of mine. this love of Ik ga praten over de Week van de Hoogbegaafdheid. En dat doe ik met Ella de Munnik, die is in de studio. Ella, welkom. Ja, dankjewel. Ja, de Week van de Hoogbegaafdheid voor kinderen die, eh, nou, iedereen die, hoogbegaafd is. Is dat nodig om daar een week eh, speciale aandacht aan te besteden? Ja, zeker. Wij vinden dat ehm, er gewoon positieve aandacht eh, gegeven kan worden aan, uh, aan hoogbegaafdheid. Mhm. En ook meer bekendheid. En daarbij ook allerlei activiteiten omtrent het onderwerp hoogbegaafdheid. We hebben het niet alleen over kinderen, want je zegt in het stuk ook wat ik hier heb: hoogbegaafdheid is van nul tot een leven lang. Ja, klopt. Ja, dus we moeten ook de ouderen daarbij betrekken. Zeker, want eh, ja, ik ben echt wel van mening dat met hoogbegaafdheid word je geboren. En ehm, wat je nu eigenlijk ziet is in de laatste jaren is dat er gewoon heel veel aandacht uitgaat naar eh, hoogbegaafde kinderen. En wat je merkt is dat ouders, maar bijvoorbeeld ook grootouders, doordat ze met hun kinderen of kleinkinderen daarmee bezig zijn, ineens dingen gaan herkennen mhm. eh, bij hun kind of kleinkind. Dat ze denken: hé hey, joh, maar dat had ik vroeger ook op school. of die gedragingen, ja, zo was ik ook of zo ben ja, ik nog. en dan komt er eigenlijk herkenning naar boven. Ja, en de Week van Hoogbegaafdheid eh, gaat ervoor zorgen dat die herkenbaarheid nog beter wordt? Eh, ja, dat hoop ik wel. Dat hopen we met z'n allen. Want wat gaan jullie doen als, eh, als Stichting IQ Plus die ja, hem eh, IQ+. organiseert? Hè? Ja, eh, dat klopt. Eh, nou, wat het idee is van eh, de Week van de Hoogbegaafdheid en ook al die jaren eerder dat het geweest is, is dat we op zoveel mogelijk plekken, eigenlijk op, in alle plaatsen in Nederland en Vlaanderen, een, een activiteit zouden willen hebben. Hè, dat is eigenlijk <laughs> de, de, de, ideale wereld zou het zijn. Dus we roepen iedereen op om de activiteit te melden. Of ze kunnen zich ook aanmelden via de website. Dus dat kan variëren van een, een lezing over hoogbegaafdheid of of eh, eh, kinders, in een kinderspeeltuin eh, spelen met kinderen die allemaal kenmerken hebben van hoogbegaafdheid. Het is heel divers. Ja, maar er zouden meer mensen zijn die daarin meedoen. Want hoe meer mensen weten van de hoogbegaafdheid ook, met activiteiten en zo, hoe beter dat natuurlijk is. Zeker. Ja. En die week is daarvoor om dat weer meer bekend te maken. Ja, om dat onder de aandacht te brengen en te zorgen ook voor een positieve invloed. ja. want wordt het nog wel eens negatief ervaren dan? Eh, ja, je kan het bijvoorbeeld wel op, in het werkveld hebben. Hè, dat ehm, mensen het verkeerd interpreteren. Dat, ze, eh, dat zie je bijvoorbeeld bij hoogbegaafden ook. Die willen vaak alles weten. Waarom is iets? Hè? Dus mhm. veel vragen stellen. En dat kan dan soms een beetje als lastig of bemoeizuchtig eh, ervaren worden. Of op, in het werkveld dat een manager denkt: hé, hey, maar diegene stelt zoveel vragen. of heeft ook zoveel kennis op iets. die wil misschien mijn plek wel innemen. Oh terwijl dat niet, gewoon niet de bedoeling is. De intentie is, is eh, om te zorgen voor een goede werksfeer en ook gewoon de kennis over te dragen. Mm. En wat ook een misverstand kan zijn, is dat een hoogbegaafd kind geen hulp nodig heeft, maar dat het juist nog wel ook ondersteuning eh, nodig kan hebben. Op de meer eh, ingewikkelde sommen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, ja dat er dan gedacht wordt, oh maar het is hoogbegaafd, het is slim, dus hij, kan, hij of zij kan het wel alleen doen, maar dat het ook nog gewoon hulp nodig heeft. Ja, precies. Je moet niet denken dat hij alles al weet. Nee. Nee, nee. En wat ik ook nou nog even duidelijk eh, zou willen zeggen, is dat hoogbegaafde, dat het ook allemaal maatwerk is. Eh, de een hoogbegaafde is niet de ander. Iedereen dus- heeft zijn eigen individualiteit. Ja, ja, precies. Ja, dat is zo, ja. De week van de hoogbegaafdheid is tot en met 15 maart. Klopt. En dan gebeuren er allerlei activiteiten. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ja. terecht op de website? Kunnen ze op de website www, eh, eh, mhm. Daar kunnen ze eigenlijk per eh, doelgroep eh, activiteiten bekijken, maar ook eh, per provincie, per plaats. Ja, ja, dus je kan over zoeken waar je wil, wat je ja. ergens kan zijn. Ja. De stichting IQ Plus die organiseert die week, maar kijk even op de week van de hoogbegaafdheid.nl en dan kom je het allemaal tegen. Ja. Ella de Munnik, zij vertelde erover en je gaat gewoon door als vrijwilliger met deze stichtingen. Ja, klopt. Dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Wanneer is de schemering aan het einde van de dag? De kamer langzaam donkert, zie ik de vage schaduw van de bank. Waar jij voor het laatst rusten lag. Dit was altijd het stil moment dat jou het liefste was. Na een dag van tijdloos zwijgen en onbestemde handeling, zoals het verwonderd openslaan van een boek dat je graag las. Je bent niet meer, je bent niet meer, je wist niet terug te komen. Je was alleen dan je afscheid had genomen. Je ogen konden stralen als de eerste lentedag. En in je zachte handen vond ik in vol vertrouwen de vaste zekerheid dat met liefde alles mag. Maar als de tijd opeens het denken vreed ontwricht en maakt dat de herinnering heel langzaam gaat vervagen, dan is de avondschemering daar in wijvelend winterlicht. Je bent niet meer, je bent niet meer, je wist niet terug te komen. Je was alleen dan je afscheid had genomen. Men zegt voor je de ogen sluit, wordt alles opeens licht. En dat de openbaring van wat je wilde weten, je eigen leven is. Dan gaan de ogen dicht. Vroeg jij je wel eens af of je naar de hemel ging? Ik help het je geloven, het is je zo graag gegeven, de zoete rust en vrede na de laatste schemering. Je bent niet meer, je bent niet meer, je wist niet terug te komen. Je was al gegaan dan je afscheid had genomen. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond van Agneta Veldskok. Daarvoor in de Groot met Schemering uit 2015. Eh, Vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam organiseert het team van Campus Nederland educatieve en inspirerende maatwerkprogramma's voor kinderen en jongeren uit het eh, primair en voortgezet onderwijs in eh, Nederland. Daarover straks meer. Eerst Level 42 met It's Over. don't understand, forgive me if you can. But I can see enough. ga praten met Mandy Markering en we hebben het over de Stichting Campus Nederland. En wat dat is, dat kan Mandy ons vertellen. Mandy, welkom. Dank u. Campus Nederland dat klinkt, klinkt als een school, als een instituut. Nou, wij, wij, voelen onszelf misschien ook wel een beetje een instituut, maar eh, we zijn een stichting die eh, programma's rondom talentontwikkeling ontwikkelen voor eh, het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. En dan voornamelijk voor kinderen waar ehm, eh, niet alles zomaar eh, vanzelfsprekend voor is. Dus kinderen die op of onder de armoedegrens op groeien. Ja, en een beetje buiten de boot vallen eh, qua onderwijs misschien? nou, niet zozeer voor het onderwijs, maar je ziet wel dat eh, in Nederland de basisvaardigheden, zoals rekenen, taal en begrijpend lezen, steeds belangrijker eh, geworden, zijn eh, onder, onder, schooltijd. En dat eigenlijk alle zaken die meer met de brede ontwikkeling te maken hebben, dus cultuur, techniek, sport, dat dat steeds minder wordt aangeboden. terwijl een kind dat, of een jongere dat wel nodig heeft om nou, zichzelf nog beter te leren kennen en ook zichzelf nou, beter staande te kunnen houden in deze maatschappij jullie werken in Rotterdam. Niet alleen alleen Rotterdam, ook daarbuiten. Eh, inmiddels ook landelijk, hè? Ja. ja. Het is in Rotterdam misschien begonnen? Het is in Rotterdam begonnen tijdens de eerste corona-lockdown. Maar we werken inmiddels ook buiten Rotterdam. Ja, en eh, dat heeft zijn vruchten afgeworpen, zou je kunnen zeggen? Ja, eh, het is heel erg mooi om te zien dat we toen we begonnen, ehm, zijn we eigenlijk gestart als een zomerprogramma tijdens die eerste eh, corona-lockdown. Ehm, en nadien was er zoveel animo voor wat we aanboden, dat eh, we inmiddels dus onder schooltijd, na schooltijd en in vakanties programma aanbieden. Ja, en dan denk ik als kinderen met vakantie zijn, dan zijn ze met vakantie. Maar er zijn veel kinderen die toch op een andere manier vakantie vieren. Klopt. Eh, we hebben nog natuurlijk altijd het idee dat in een schoolvakantie dat dat synoniem staat aan ik ga misschien met mijn ouders op vakantie of ik ga heel veel leuke dingen doen eh, in de buurt. Ehm, maar als je op of onder de armoedegrens leeft, dan is de realiteit dat je eigenlijk zit te wachten tot school weer begint, omdat er gewoon geen geld is om dat soort dingen te doen. Nee. Zelf zit je ook in het onderwijs of eh, kom je helemaal niet uit die richting? Nee, ik kom helemaal niet uit die richting. Ik heb wel lang mijn eigen bedrijf gehad en deed veel maatschappelijk projectmanagement. Eh, en hiervoor heb ik bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur gewerkt, die contributie betaalt voor sport- en cultuurclubs. Jeugdfonds, eh, dus wel met jeugd. Het Jeugdfonds. voor jeugd. Ja, voor het Jeugdfonds. Het is in Rotterdam. En die klus was afgelopen eind 2019. En eh, in, in, maart 2020 is het idee voor Zomercampus 010, dus het zomerprogramma, ontstaan. En nu uitgegroeid tot directeur en directeur, bestuurder en oprichter van deze stichting. Oh, je bent de oprichter. Zeker. Dus je bent ermee begonnen. Heb je dan, zie je dan op een gegeven moment dat er dingen misgaan en dat het beter kan? Natuurlijk. Maar dat is denk ik in elke organisatie, dus ook niet van ons. Alleen waar we denk ik wel heel erg voor staan, is dat ontwikkelingsgerichte. Dus dat we zorgen dat we heel transparant zijn en continu proberen te leren. Uh, maar als je nu bekijkt, ik heb het in 2020 eh, samen ben ik het opgestart met eh, Samuel Schampers. en nu, bijna zes jaar later, ja, zijn we wel door de wol geverfd. En denk ik dat we, nou ja, heel veel kinderziektes zijn er nu al uit. Ja, en kinderen die dan ook eh, enthousiast worden van wat jullie aanbieden. Absoluut. Als, ik, als, als, ik kijk, ik heb ook lang in de commercie gewerkt, mhm. ehm, maar ehm, het gevoel wat we krijgen als we zien wat het doet met de kinderen. Dat ze dus voor het eerst bijvoorbeeld ontdekken dat ze heel goed zijn in zingen. Of dat ze eh, een nieuwe sport ontdekken die ze nog, waar ze niet zomaar mee in aanraking komen. Dus dat wat verder gaat dan alleen het, voetbal. Maar eh, dat, ja, dat is echt onbetaalbaar. Dat is het allermooiste wat je kan hebben. Het is ook nog talentontwikkeling dus Absoluut. Ja, ja, buiten de school eh, vakken om. Ja. Want dat doen jullie zeker. Ja mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze ergens terecht op de sociale media? Zeker, zowel eh, op eh, eh, Instagram, Facebook als YouTube, maar ook onze eigen website www.campusnederland.nl. Ja, en zoeken jullie ook nog vrijwilligers? vrijwilligers mogen zich altijd bij ons melden. Zeker, zijn van harte welkom. Kan ook via de website. kan ook via de website. Ja, dat zal er wel op staan. En als je wil doneren, kan dat, ook nog. Dat staat ook op de website, maar dat mag altijd. Zeker, mag altijd. heel graag. Duidelijk, ja. Laten we maar kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar jullie zijn in ieder geval druk bezig om kinderen een betere toekomst te bieden. Ja. Dat is zeker zo. Dankjewel voor het gesprek. Mandy Markering, directeur-bestuurder van de stichting Campus Nederland. En veel succes met wat jullie allemaal doen. En dankjewel Herman de Bruin voor jouw bijdrage hier in eh, de late avond. Eh, ook weer eh, Jan-Willem de Vries voor de socials en de redactie. ja, we gaan afscheid van je nemen. Het is bijna middernacht. En ik ga je wel eens tussen wensen voor straks. moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze en een, en een goede wacht. Morgenavond dan zit hier Bert de Wolf ook weer met de relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van, van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar kan je ook alle uitzendingen terugluisteren. En we hebben ook een Facebookpagina, die heet ook De Late Avond. Like ons en deel ons, dat, eh, <laughs> dat vinden we fijn. Mijn naam is Norbert Ketting, ik ben er weer volgende week maandag. En uh, dankjewel voor het luisteren, ik vond het fijn dat je erbij was. Din älskling letar efter den alltid en mörka natt. Din älskling är försvunnen, han kommer ej igen när det dagas. Veronica, Veronica Slå upp din parasoll. Din vän har gått ifrån dig. Men spelar det någon roll? Det finns så många andra. Du hittar säkert en när det dagas. Veronica, Veronica Ditt ena strumpeband har stulits utav någon som saknar dig ibland. På natten är han borta men minns du honom än när det dag Men tycker du Veronica att morgonen är grå? Och ångrar att du någonsin lät honom gå? Spring bort till telefonen och ring till din vän när det dagas Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din vän i ögonen och säg att han får och somna i hans armar och vakna lycklig sen när det dag just might pass this way. I just might pass this way again. The night she is hot, three old girls they sing. My heart it is pounding, my ears they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just might pass this way again. I just might pass this way again. I just might pass this way. I just might pass this way again.